Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Israël zijn gisteravond opnieuw tienduizenden betogers de straat opgegaan... om te demonstreren tegen premier Netanyahu. Verspreid over het land waren honderden kleine demonstraties. Grote betogingen zijn afgelopen week door de overheid verboden... vanwege het risico op coronabesmettingen. Israëliërs mogen alleen nog binnen één kilometer rond hun huis demonstreren. Volgens de demonstranten heeft Netanyahu die wet ingevoerd om hun protest in te kunnen perken. Iran heeft een Frans-Iraanse wetenschapper voorlopig vrijgelaten. Antropoloog Fariba Adelka zat sinds juli vorig jaar vast. Afgelopen mei werd ze veroordeeld tot zes jaar cel... omdat ze de Iraanse staatsveiligheid in gevaar had gebracht. Niet duidelijk is wat ze precies zou hebben misdaan. Fariba Adelka is nu bij familie in Teheran... waar ze met een enkel band in de gaten wordt gehouden. De Amerikaanse president Trump voelt zich een stuk beter dan gisteren toen hij werd opgenomen in het ziekenhuis. Dat laat hij weten in een videoboodschap op Twitter. Hij zegt dat hij zich gisteren niet lekker voelde. Donderdag testte de president positief op het coronavirus. De komende dagen moet blijken of de behandeling die hij krijgt aanslaat, zei Trump. Hij bedankte het zorgpersoneel van het ziekenhuis en zei dat hij verwacht dat hij snel zijn herverkiezingscampagne weer kan hervatten. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen dag net geen 13.000 nieuwe coronabesmettingen gerapporteerd. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van het vorige dagrecord. De regering wijt dat voor een groot deel aan een technische oorzaak. Door de fout is een vertraging opgetreden bij het doorgeven van eerdere besmettingen. Die vertraging wordt nu ingehaald, waardoor het aantal besmettingen de komende dagen hoger zal uitvallen, stelt de regering.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 Oh, oh, oh. Got all this time in my hands. Might as well cancel out. all my time. Go on, make me lose my mind. surrender. miss out. like I'm not there Baby, right now it feels like It feels like you expectations were too high.